NOS Nieuws van 7 uur. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Bij de schietpartij op agenten in Dallas was maar één schutter. De man die gisterochtend door de politie is gedood met een robotbom... handelde alleen, zegt de burgemeester van de stad in de Amerikaanse staat Texas. Volgens hem hebben de andere opgepakte verdachten niks te maken met het geweld. Bij de schietpartij in Dallas kwamen vijf agenten om het leven, zeven raakten gewond. Dat gebeurde tijdens een demonstratie tegen politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Dertien PvdA-burgemeesters hebben een dringend beroep gedaan op hun Rotterdamse collega Ahmed Abu Taleb. Ze vinden het de hoogste tijd dat hij zich kandidaat stelt voor het partijleiderschap. Dat schrijven ze in een brief aan hun partijgenoot die de Volkskrant vandaag publiceert. Vanuit de top van de PvdA is al vaker druk gezet op de Rotterdamse burgemeester. Maar tot nu toe heeft Abu Taleb alle oproepen om zich kandidaat te stellen naast zich neergelegd. Noord-Korea heeft opnieuw een raket gelanceerd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger is de raket afgevuurd vanaf een onderzeeër in de Japanse zee. De lancering volgt op de aankondiging van de VS gisteren. Die gaan een geavanceerd raketafweersysteem plaatsen in Zuid-Korea... om dat land te beschermen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea. De militair die, die woensdag zwaar gewond raakte bij een mortieroefening in Mali... is weer terug in Nederland. De soldaat van 23 is naar het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht gebracht. Bij het ongeluk met de mortiergranaat kwamen twee Nederlandse militairen om het leven. Hun lichamen worden waarschijnlijk volgende week naar Nederland overgebracht. De NAVO beschouwt digitale aanvallen voortaan als een oorlogsdaad. Een aanval op één lidstaat is net als bij een militair conflict een aanval op alle lidstaten. Dat is gisteren besloten op de NAVO-top in Warschau. Over de exacte definitie van zo'n digitale aanval wordt nog gesproken. Het weer, vanochtend schijnt de zon geregeld. Later op de dag in het midden en noorden meer bewolking... met lokaal kans op wat lichte regen.